met het NRS Journaal. In de haven van het Britse Harwich zijn in een zeecontainer 68 vluchtelingen gevonden. Er waren twee zwangere vrouwen bij. De container kwam van een veerboot van Stena Line uit Hoek van Holland. Volgens de BBC werden de verstekelingen ontdekt bij een routinecontrole. Ze komen uit verschillende landen. Zeven mensen, onder wie de twee zwangere vrouwen, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Romeinse president Ioannis wil dat premier Ponta opstapt. Hij wordt verdacht van witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschriften. Justitie is een onderzoek naar hem gestart. In een eerste reactie zegt de premier dat hij onschuldig is... en dat hij niet van plan is om af te treden. Zijn minister van Financiën deed dat in maart wel. Ook de schoonvader van Ponta wordt verdacht van fraude. Ponta deed afgelopen jaar een gooi naar het presidentschap in Roemenië... waarvoor hij de voornaamste kandidaat leek. Hij won de eerste ronde, maar werd verslagen door zijn rivaal Ioannis. Op een camping in de Zweedse plaats Heugenas zijn vermoedelijk twee Nederlanders omgekomen, melden Zweedse media. Politie denkt dat in hun tent brand uitbrak door een propaankachel. Voor de tent stonden motoren met Nederlandse kentekens. Minister Dijsselbloem van Financiën is niet onder de indruk van het Griekse dreigement over verkiezingen. De Griekse staatssecretaris zei dat er verkiezingen nodig zijn als de schuldeisers hun eisen niet versoepelen. Volgens Dijsselbloem moeten de Grieken erkennen dat er vervelende maatregelen nodig zijn om hun financiën op orde te krijgen. In Griekenland zijn de eerste helft van dit jaar zes keer zoveel vluchtelingen binnengekomen als een jaar geleden. Gemiddeld komen er elke dag 600 vluchtelingen aan, meldt de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR. In de eerste helft van het jaar waren het er ruim 42.000. De UNHCR spreekt van een dramatische stijging. Voor vluchtelingenopvang is in Griekenland geen geld. Het weer, de zon schijnt flink en het is tropisch warm. Op de stranden is het tussen de 25 en de 28 graden. In de avond komen er stevige buien met onweer en hagel. Morgenochtend trekken de buien via het oosten weg... en daarna wordt het opnieuw zonnig, maar wel iets koeler. 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen 9 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraaf en Knopend het 7. Op de A200 Haarlem richting Zandvoort tussen Haarlem en Lieden en Haarlem Centrum 2 kilometer. Ook op de A205 Zwanenburg-Heemstede. Bij Heemstede en eh, staat 2 kilometer. A208 Haarlem richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 2 kilometer. 20 minuten vertraging daar. Dat komt door de Velsenbrug in de A2, of sorry, de tunnel in de A22 richting Beverwijk.